De beurs van Hongkong verloor 5% en Tokio leverde meer dan 4,5% in. Beleggers maken zich zorgen over de stagnerende economische groei in China. De sancties tegen Iran kunnen mogelijk al vanaf komend voorjaar worden opgeheven. De Britse minister Hammond heeft dat gezegd bij een bezoek aan Iran. Tegelijkertijd benadrukte hij dat voorzichtigheid geboden is. Vorige maand sloot Iran een overeenkomst met zes landen, waaronder Groot-Brittannië, over beperking van zijn nucleaire programma. Gisteren leidde die deal al tot de heropening van de Britse ambassade in Teheran. Die was de afgelopen vier jaar gesloten. Oud voetbalinternational Kees van Koten is overleden. Van Koten was vorige week zondag nog aanwezig bij Go Ahead Eagles Telstar, twee van zijn oude clubs. Hij vierde zijn hoogtijdagen bij Go Ahead Eagles, waar hij in 1976 ging voetballen en waar hij ook clubtopscoorder aller tijden is. In 1981 debuteerde Van Koten in Oranje, waar hij uiteindelijk vier keer zou scoren in negen interlands. Na zijn voetbalcarrière was hij nog trainer bij NEC en RKC Waalwijk. Voetballer Kees van Koten was al enige tijd ziek. Hij is 67 jaar geworden. En Daphne Schippers heeft bij de WK Atletiek in Peking de finale van de 100 meter gehaald. De Nederlandse atlete won haar halve finale in 10 seconden en 83 honderdste, een Nederlands record. De finale is rond half vier. Het weer, wolken, soms zon wisselen elkaar af. Vanuit het zuiden trekken buien over met kans op hagel, onweer en zware windstoten. Het is 20 tot 22 graden. Vanavond en vannacht vooral in het westen buien. Morgenmiddag wat droger, daarna weer regen. Het wordt hooguit een graad of 20.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 city in a funky cheap hotel. What you gonna do with all this stuff piling up, filling up and taking up? You misunderstand me. All I wanted was some evidence Als antwoord ook op tv. GFM Text TV, op kanaal 45.